Ahmadinejad suggereerde in New York dat Amerika zelf achter de aanslagen van 11 september zit, waarbij hij verschillende complottheorieën aanhaalde. Ook zei hij dat het vooral de Amerikaanse regering was die dacht dat Al-Qaeda achter de aanslagen zit. De VS noemde de woorden van Ahmadinejad weerzinwekkend en misleidend. Het is niet de eerste keer dat de zaal leegloopt tijdens een speech van de Iraanse president. Vorig jaar stapten veel delegaties op toen Ahmadinejad Israël bekritiseerde. De bejaarde vrouw uit Amstelveen die deze maand overleed na een overval in haar huis... was het slachtoffer van iemand die in de gevangenis had moeten zitten. Dat meldt het programma Nieuwsuur. De verdachte zat de straf van vijf jaar uit... maar was tijdelijk met een enkelband in een half open instelling geplaatst. Hij moest terug naar de gevangenis, maar liep weg. Zijn enkelband knipte hij door, toch ging niemand bij justitie actief naar hem op zoek. Bij de formatiebespreking is een akkoord bereikt over de invoering van minimumstraffen. Dat melden bronnen in Den Haag. VVD, CDA en PVV zouden de rechter aan een ondergrens willen binden bij criminelen die voor de tweede keer in de fout zijn gegaan. Eerst werd gedacht aan minimumstraffen in alle rechtszaken, maar daaraan zaten te veel haken en ogen. Oud-minister Roger van Bokstel wil lijsttrekker worden voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Hij zegt dat zorgverzekeraar Mensis, waar die bestuursvoorzitter is, zijn kandidatuur heeft goedgekeurd. Ook het partijbestuur van D66 zou van Boksel steunen. De Eerste Kamer wordt in mei volgend jaar gekozen door de nieuwe provinciale statenleden. Het weer... Vannacht een paar buien, mogelijk met onweer, minima rond 13 graden. Ochtends vanuit het westen droog, maar smiddags volgen nieuwe buien.